Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er mogen dit jaar iets minder mensen stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen dan in 2019, meldt het CBS. Ruim 13 miljoen Nederlanders kunnen hun stem uitbrengen. Dat is bijna 92 van de bevolking van 18 jaar en ouder. De vorige keer was het ruim 93 procent. Volgens het CBS komt de afname vooral doordat er in ons land meer mensen zijn bijgekomen die de Nederlandse nationaliteit niet hebben. Onder deze groep vallen onder andere expats en asielzoekers die recent naar Nederland zijn gekomen. De Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokha is veroordeeld tot 27 jaar huisarrest vanwege hoogverraad. Sokha is de leider van de Cambodjaanse Partij van Nationale Redding, die inmiddels is opgeheven. Hij werd in 2017 gearresteerd omdat hij met de VS zou hebben samengespannen. De bedoeling zou zijn geweest om de regering van premier Hun Sen omver te werpen. Maar volgens mensenrechtenorganisaties en Amerika wil Hun Sen op deze manier Sokha monddood maken. In het huis van de man die vorig jaar meerdere mensen zou hebben doodgeschoten in een voorstad van Chicago... heeft de politie materiaal gevonden voor het maken van bommen. In totaal werden zeven mensen gedood bij een parade op 4 juli, de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Tientallen anderen raakten gewond. De politie hield de 21-jarige man een dag later aan na een klopjacht. Hij gebruikte bij de aanslag een geweer, maar zou ook hebben overwogen om explosieven in te zetten. Een hond in Turkije is 24 dagen na de aardbevingen levend onder het puin vandaan gehaald. Dat meldt het staatspersbureau Anadolu. Rijdingswerkers hoorden in de provincie Hatay een geluid tijdens het puinruimen en konden het dier bevrijden. De hond kon overleven doordat hij aan voedsel en water wist te komen. Het weer, opklaringen in het midden en zuiden. Op andere plekken ook bewolking. In het noorden en westen komt plaatselijk dichte mist voor. Overdag een combinatie van zon en wolken. Het blijft droog bij ongeveer 8 graden. Vanaf de namiddag neemt de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het rijdt inmiddels overal weer goed door in Noord-Holland. Eén er nog op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp en Roelevarensveen.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 I know they form say I too righteous. No con they form say you too like us. You no get the time for the hate and the bad energy. Got my mind on my money. Make you dance like broccoli.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 Er mogen dit jaar iets minder mensen stemmen bij de Provinciale Statenverkiezingen dan in 2019, meldt het CBS. Bijna 92 van de volwassenen. Er zijn meer mensen bijgekomen met een andere nationaliteit die niet mogen stemmen. De Cambodjaanse oppositieleider Kem Sokka krijgt 27 jaar huisarrest vanwege hoogverraad. Sokka werd in 2017 gearresteerd omdat hij met de VS zou hebben samengespannen. Volgens mensenrechtenorganisaties wil de premier Sokka op deze manier monddood maken. En in het huis van de man die vorig jaar mensen zou hebben doodgeschoten in een voorstad van Chicago...